Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. ...pakt die van plan waren zich aan te sluiten bij jihadisten in het buitenland. Het is niet duidelijk naar welk land ze wilden en hoe concreet hun plannen waren. Ook is verder weinig bekendgemaakt over de achtergrond van de meisjes. Het enige wat duidelijk is, is dat ze uit de steden Tarp en Lyon komen... en dat ze contact met elkaar hadden. De meisjes werden in de gaten gehouden door de Franse Veiligheidsdienst. Frankrijk loopt in Europa voorop als het gaat om de aanpak van mensen die willen meedoen aan de islamitische strijd in Syrië en Irak. In Frankrijk wonen zo'n 5 miljoen moslims. Het land is bezorgd over de bereidheid van moslimjongeren om zich bij jihadisten aan te sluiten. Na de Verenigde Staten eist ook Duitsland dat het Russische hulpconvoi onmiddellijk Oekraïne verlaat. Bondskanselier Merkel heeft in een telefoongesprek met president Obama gezegd dat haar land de Amerikaanse zorgen deelt. Rusland is zonder toestemming van Oekraïne en zonder begeleiding van het Rode Kruis met vrachtwagens het land binnengegaan. De Russen zeggen dat ze hulpgoederen komen brengen, maar daaraan wordt getwijfeld. Moskou zet hiermee de verhoudingen op scherp, zeggen Merkel en Obama. Justitie in Duitsland onderzoekt een mogelijk schandaal in een befaamde hartkliniek in Berlijn. Het Deutsche Herzzentrum Berlin zou er op illegale wijze voor hebben gezorgd dat patiënten uit Berlijn en omgeving hoger op de wachtlijst kwamen voor een donorhart. Daardoor zouden ziekere patiënten uit de rest van Duitsland lager op de lijst zijn gekomen en mogelijk zijn overleden. De Berlijnse kliniek zou in dossiers van de eigen patiënt hebben geschreven dat die bijna dood gingen, terwijl dat niet zo was. Het weer in de kustprovincies opnieuw buien. Overdag afwisselend wolken, zon en buien, mogelijk met onweer. En het wordt 16 tot 18 graden.